komende jaren worden 10.000 agenten vervangen door toezichthouder op zo'n 20% van de totale politiesterkte. Door lager opgeleid personeel in dienst te nemen wil het kabinet 30 miljoen euro besparen. De vakbonden zien er niets in. Zij zijn bang dat er daardoor minder misdaadzaken zullen worden opgelost. Ook de korpsbeheerders zijn tegen. De korpschefs willen dat de toezichthouders onder de politie vallen en niet zoals bijvoorbeeld parkeerwachters onder de gemeente. De vakbonden zijn geschrokken van de plannen van KPN om 4.000 tot 5.000 banen te schrappen. Dat is bijna een kwart van het totaal aantal banen. Abfacabo FNV betwijfelt of zo hard ingrijpen wel nodig is, omdat KPN nog steeds winst maakt. Het CNV snapt ook niet waarom er zoveel banen worden afgestoten. KPN zegt dat de winst onder druk staat, doordat mensen minder vaak bellen en sms'en. Gerard van der Wulp, het voormalige hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst... wordt de nieuwe vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Van der Wulp heeft nu een hoge functie op de Nederlandse ambassade in Washington. Voordat hij naar de Rijksvoorlichtingsdienst ging, was hij onder meer hoofdredacteur van het NOS-journaal. Het Amsterdamse kinderdagverblijf Het Hofnarretje verandert zijn naam niet in Vlinderhof. De eigenaar ziet daarvan af na protest van een crash in Aalsmeer die de Vlinderhof heet. Het Hofnarretje wil zijn naam veranderen omdat tientallen kinderen er zijn misbruikt. Daarvoor staat Robert M. terecht. Wat nu de nieuwe naam wordt is nog niet bekend. Een museum in Salzburg moet een schilderij van Gustav Klimt afstaan... Onderzoek heeft uitgewezen dat de kleinzoon van de vroegere eigenares de rechtmatige eigenaar is. De eigenares werd in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd en keerde nooit terug. Het schilderij Lietzelberg am Atterzee kwam uiteindelijk in Salzburg terecht en is 20 tot 30 miljoen euro waard. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder, minima rond 8 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar ook stapelwolken en een kleine kans op een bui. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het en... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Vanwege het lange paasweekend was toch een behoorlijk drukke avondspits. 330 kilometer staat er nu nog. Ik noem de files in de Randstad vanaf 7 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Battenverdorp en Nieuw-Vennep 7 kilometer. Na een aanrijding is bij Nieuw-Vennep de linkerrijstrook dicht. Op de A10 de ring Amsterdam tussen knooppunt Amstel Westport 12 kilometer. Andere kant op tussen Sloten en Schellingwoude 13. A12 Den Haag richting Arnhem tussen Woerden en Bunnik 15 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. a 12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen 8. A13 Den Haag-Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 8 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 7. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en knooppunt plein 9 kilometer. A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en de brug bij Gorkum 7. Tot slot de N232 Haarlem-Amstelveen. Die is dicht tussen Zwanenburg en Hoofddorp in beide richtingen en dat heeft te maken met een aanrijding.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 All of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought. Don't have to say, don't have to say that you did. I already know. I already know. I found out from him.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 just send me confused. Some other guy. Got nothing, baby. Bridges it's your turn to cry. So me a Go on and just me a Go on and just me a go on and just me a damage is done, so I guess I believe damage is done, so I guess I believe in damage is done, so I guess I be leaving.